Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft vier ziekenhuizen in Gaza-stad omsingeld. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Er is een reden dat het leger het juist op die plekken gemunt heeft... vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Omdat Israël er heilig van overtuigd is... dat er onder die ziekenhuizen bunkers zitten... dat daar de tunnels lopen van Hamas. En eh, hier in Israël hoor je ook de analyse... dat juist die ziekenhuizen de plekken zijn waaronder Hamas-leiders... en misschien ook wel mensen die ze op 7 oktober gegijzeld hebben... zich eh, verborgen houden. En er is Israël dus veel aangelegen om met name die ziekenhuizen eh, in te nemen. Eerder vandaag werd al bekend dat een school in Gaza-stad is aangevallen. Volgens een ziekenhuisdirecteur zijn daarbij 50 mensen om het leven gekomen. Een brug van de A7 bij Purmerend wordt volgend jaar opgeknapt... en dat gaat leiden tot lange files. Maandenlang ben je als automobilist een uur extra kwijt in de spits. Dagelijks moet er 81.000 auto's en vrachtwagens over die brug. Maar de brug moet aangepakt worden, zegt Rijkswaterstaat. Het ding uit de jaren 70 kan het zware vrachtverkeer bijna niet meer aan. Wat als je vader of moeder steeds meer vergeet door dementie? Vanaf vandaag is er een website speciaal voor kinderen die een ouder hebben met die ziekte. Op breinspoken.nl kunnen ze terecht met allerlei vragen. Dat is volgens de bedenker hard nodig, want ze zien veel schrijnende gevallen. Een meisje van 12 die uh, thuis komt, eh, haar schoolwerk doet en dan moet gaan koken omdat haar moeder dat niet meer kan en haar ouders zijn gescheiden. Ehm, en daarna ook moet kijken of haar moeder wel de medicatie inneemt dat ze die vergeten, sloten moeten eh, controleren. Maar ook eh, kinderen die hun ouders moeten helpen met verschonen als ze de urine hebben laten lopen. ze benadrukt dat de website die problemen natuurlijk niet in één keer oplost, maar dat het een goede eerste stap kan zijn voor kinderen. Het weer bewolkt en buien, vooral in het zuiden. Vanavond en vannacht wisselvallig. Morgen ook regen, wel iets vaker droog en dan is het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland nemen de files snel af. Ze staan nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Diemen 5 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar verknopen het Rotterpolderplein 5 minuten. De ring van Amsterdam tussen Osdorp en afrit Amsterdam Centrum 5 minuten. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen 10 minuten oponthoud.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 De school zou zijn geraakt bij Israëlische luchtaanvallen. Steeds minder zorgverzekeraars bieden nog een restitutiepolis aan. Met zo'n polis kunnen klanten zelf kiezen naar welke zorgaanbieder ze gaan. Komend jaar zijn er nog maar twee verzekeraars met zo'n polis. De rest vindt het te duur.